Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben hun zorgen geuit over de meldingen van verkiezingsfraude in Rusland. Onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk vragen om opheldering. Ook in Rusland zelf is onrust ontstaan. Duizenden mensen gingen in Moskou spontaan de straat op. Ze riepen leuzen tegen premier Poetin totdat de veiligheidsdiensten ingrepen. Een onbekend aantal betogers is gearresteerd. Burgemeester De Pla van Heerlen denkt dat de staat aansprakelijk is voor de schade door de verzakking in winkelcentrum Het Loon. De Pla zei dit in één Vandaag. Hij baseert zich op een oude mijnwet die zegt dat de staat aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van mijnbouw, ook als het bewijs ontbreekt. De bewijslast ligt bij de staat. Als die een schadeclaim wil afwijzen, moet hij bewijzen dat de schade niet door mijnbouw is ontstaan. In het verleden heeft Heerlen vaker met verzakkingen te maken gehad. De staat heeft toen op basis van deze wet ook uitbetaald, zegt De Pla. In de Syrische stad Homs zijn 34 lijken op een plein gedumpt. Dat meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie die werkt vanuit Groot-Brittannië. De slachtoffers zouden door regeringsgezinde milities zijn ontvoerd uit delen van de stad die zich verzetten tegen president Assad. Mensenrechtenactivisten zeggen dat in ziekenhuizen in Homs vandaag meer dan 60 doden zijn binnengebracht. Het zouden zowel voor als tegenstanders van Assad zijn. De Egyptische kiesraad heeft het opkomstcijfer van de verkiezingen van vorige week naar beneden bijgesteld. De opkomst was geen 62, maar 52 procent. Journalisten hadden het hoge opkomstcijfer al in twijfel getrokken, waarna de kiesraad beloofde er nog eens naar te kijken. Volgens de voorzitter heeft een medewerker nu toegegeven dat hij een verkeerd percentage heeft genoemd, doordat hij oververmoeid was. Het weer vanavond en vannacht buien met hagel, natte sneeuw en lokale klap onweer. Vooral in het noorden en westen van het land.